Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Dit is de pre-party van je weekend. En de snelste route naar je weekend. De Slam Mix Marathon. Met eh, de grootste DJ's 24 uur lang in de mix. Later nog onder andere Lost Frequencies op de line-up. Volledige line-up check je op slam.nl. En dit zijn de sounds van de mainstage. Rehab in zijn eigen residency. Elke vrijdag tussen 1 en 2 op Slam. Te pede mais sem fofocar. Zum, zum, zum, ela sentou no meu motor. Salgada doce é meu sabor, você tá. Bota lá no bijna klaar voor een eh, weekendje Oeteldonk. Ik ben nog even bezig met mijn uh, Slam Lane aan het uh, vastmaken. to Joyce in de Slam heb, Maar toch nog even kwaliteitsmuziek voor het weekend. Genieten van Joyce, de set van Rehab. Tot twee uur bij ons in zijn eigen residentie bij Slam. each other and put away our problems or whatever it is. We just need to forget about everything and just have a good time here tonight. It's it's really that simple. Just have a good time here tonight. It's it's really that simple. memories. I try to let them. party van je weekend, de Slam X Marathon. Dachten we misschien vorig weekend dat eh, de lente zijn intreden zou eh, doen... met opeens uh, temperaturen richting de 12 graden. Is het toch weer een beetje afgekoeld en dat blijft ook aankomende week zo. Het wordt ook een koud weekend, dus mocht je nog aan carnavallen... zorg dat je een warm pak aan doet. Daarna begint dan hopelijk wel de lente over enkele weken... en daarmee dan ook gelijk het festivalseizoen. En Slam is ook in 2026 weer de festivalzender van Nederland... met eh, elke vrijdag 24 uur lang de grootste DJ's in de mix. En kans op de allereerste festivaltickets. Morgen weer hier bij Slam. Welk festival? Waar ga je heen? Wie ga je daar zien? Wie neem je mee? Je hoort het uh, eh, zo meteen hier. Ik vertel het je zo meteen in de Slam Mix Marathon. En dit is de residency van Rehab. Je hoort hem tot 2 uur. down. Boy, you turn me inside out and round around, upside down. Boy, you turn me inside out and round around. Upside down, boy, you turn me. stage rage in my brain, breaking chain. Eyes to my eyes, fire in my chest, I'm to rest. Let's believe I'm blessed with the skill to get you press stress. you think you step into an instantly domain. Pain in my veins, rage in my brain, breaking chain. Eyes to my eyes, fire in my chest, I'm to rest. Let's believe I'm blessed with the skill to get you press stress. Niggas think you step into an instantly domain. Pain in my days rage in my brain, breaking chain. I see my eyes, fire my chance to am to rest. Let's believe I'm blessed with the skill to get you press stress. think you step into an instantly domain. Pain in my veins, rage in my brain, breaking chain.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 En wij zien jou ook graag op festivals. Lekker na de lange en grijze en druilerige winter eindelijk weer uit je pannetje. Dit eh, festivalseizoen en misschien wel jouw eerste feestje is op 21 maart dan is Winter Garden Festival. Onder andere Joris Voorn en Benny Rodriguez daar eh, op de line-up. Je maakt kans op een VIP-pakket. Eh, Dat betekent toegang tot het festivalterrein, een hotelovernachting... en ook nog een eh, voorraadje muntjes. Luister morgen vanaf 8 uur naar de Boomroom hier op Slam. Tussen 8 en 12 uur s avonds house en techno en dus kans op toegang tot Winter Garden Festival. Morgen vanaf 8 uur hier bij Slam te winnen. Winter Garden Festival. En dit is een festival op je radio. De Slam Mix Marathon. Met Rehab tot twee uur in de mix. the things that lovers do. I just wanna chill, tell me is that cool? Got me going crazy, tell me, baby, what I gotta do to get close to you? Pull up outside, will you come right through? Don't want it if it ain't with you. You got me going crazy, tell me, baby. If you want it all night, yeah, that's alright with me. If you wanna be mine, yeah, you know that's all. you. are gonna go crazy. untold. Broken glass. eigen residency. Zometeen Sjaus een uur lang in de mix. En we hebben weer goed, eh, goed opgelet. Welke track valt ons extra op deze week? Welke track, welke nieuwe track moeten we bombarderen als de nieuwe Slammix Marathon Track of the Week? En voor deze track gaan we eerst even terug naar 2024. Want ken je deze track nog? Let's go. Een eh, droomdoorbraak voor Jaden Boysen scoorde deze gigantische hit samen met David Guetta met Let's Go. En nu, twee jaar later, zijn ze terug met een nieuwe samenwerking. Nieuwe muziek van Jaden Boysen en David Guetta. Deze week de Slam X Marathon Track of the Week. Dit is Upside Down. Slam.